Raymond Seré met het NOS-journaal. De omwonenden van het theater in Helmond, dat gisteravond door brand werd verwoest, kunnen voorlopig niet terug naar huis. Bij theater Het Spelaar staan 18 kubuswoningen van architect Piet Blom. De bewoners moeten minstens tot maandag in een hotel verblijven. Vier tot zes kubuswoningen zijn niet meer bewoonbaar. Bij de andere wordt bouwkundig onderzoek gedaan om te zien of ze nog veilig zijn. Bewoners van een appartementcomplex in de buurt dat tijdens de brand werd ontruimd kunnen wel weer terug naar hun woning. In het noordoosten van Polen zijn bij een brand in een huis zeven mensen omgekomen. De houten woning in het stadje Biala Podlaska brandde tot de grond toe af. Sommige slachtoffers waren zo erg verbrand dat niet eens meer kon worden vastgesteld of het om mannen of vrouwen ging. Vier mensen konden uit het gebouw worden gered. Waardoor de brand in Noordoost-Polen is ontstaan is niet duidelijk. De arbeidsinspectie gaat bedrijven die asbest verwijderen strenger controleren. Bij overtredingen worden de bedrijven ook harder aangepakt. Uit inspecties blijkt dat er nog altijd veel mis is bij de asbestverwijderaars. Meer dan de helft van de bedrijven heeft onvoldoende maatregelen genomen om zijn werknemers te beschermen. Bij de brand in een Russische kernonderzeeër gisteren zijn zeker negen mensen gewond geraakt. De meesten hebben giftige rook ingeademd. Het heeft zo'n 20 uur geduurd voordat de brand was geblust. Op het moment dat het vuur uitbrak is de kernreactor in de onderzeeër afgesloten en zijn alle raketten van boord gehaald. Volgens de autoriteiten is er geen straling vrijgekomen. De kernonderzeeër lag in een dok in Moermansk voor onderhoudswerkzaamheden. De brand zou zijn ontstaan toen een houten stijger in brand vloog. En dan het weer. Het is zonnig, later vanmiddag weer bewolking en vanavond en vannacht regen. Middagtemperatuur een graad of 7. Morgen is het bewolkt en druilerig. Dan wordt het 5 tot 10 graden. Tijdens de jaarwisseling kans op wat regen. Middernacht is het 9 tot 10 graden. Dit was... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad is de A29 dicht, Rotterdam-Bergen-op-Zoom, ter hoogte van de Heinenoordtunnel na een ernstig ongeluk. verkeer kan omrijden vanaf knooppunt Vaanplein via Dordrecht en de Kiltunnel is tolvrij.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 nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht in blauw. Ja, door jou wordt de lucht in blauw. En ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht in blauw.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 www.zfmzandvoort.nl ZFM площадь stay It's my time, it's my life I can do what I like For the price of a smile I got a ticket to ride So I could kijk uit as one Let's make a beautiful world Take my hand, it's alright Cause tonight we can fly So we can consider the best.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 <laughs> Because you gon' like how it feels. Woo! fijne dagen en een voorspoedige